Er staat in ons dorpje een huisje zo klein. Daar nooit in de zomer de vlierstruif zo fijn. Daar ben ik geboren, daar sleep Grote vloer, die was van leeg. Maar in dat huisje voelde ik me nooit alleen. Het was niet mooi, niet groot, de vloer die was van leeg. Maar in dat huisje voelde ik me nooit alleen. Maar in dat huisje voelde ik me nooit alleen. Het was niet mooi, niet groot Dan denk ik, voorheen aan dat kleine huis terug. Dat kleine huis, dat kan ik niet vergeten. Waar ik me mooiste jaren heb gekend. Het was niet mooi, niet groot heißt, je